We have seen the massive attack with drones and missiles around about 300 uh, by Iran on Israel. Um, it is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from further action. Over de mogelijke aanslag is nog steeds veel onduidelijk. Iran zegt een paar kleine drones te hebben onderschept. Israël heeft nog niet gereageerd. In België zijn minstens twee kinderen verwekt met het sperma van een man... die dat tijdens zijn studententijd doneerde voor wetenschappelijk onderzoek. Een docent van de Universiteit van Brussel heeft misbruik gemaakt van de zaaddonatie. De donor had nooit toestemming gegeven. De man die nooit had willen doneren om donorkinderen te verwekken... wordt nu geconfronteerd met, met biologisch nageslacht... waar dat hij nooit zijn toestemming voor heeft gegeven en nooit kennis over had. Je hoorde de Belgische organisatie die voor de rechter van donorkinderen kinderen opkomt. Zij willen nu dat wordt gecheckt of dit vaker is gebeurd. Je kan in China niet meer op WhatsApp of Threads. China heeft de apps verboden, omdat ze een bedreiging voor de nationale veiligheid zouden zijn. Chinezen kunnen nog wel op Instagram of Facebook. Energiebedrijf Vattenval gaat met camera's checken hoeveel vogels er doodgaan door windmolens. Elk voor- en najaar trekken er op sommige nachten wel miljoenen vogels over de Noordzee. Hoeveel van die vogels dan tegen een turbine aanvliegen en doodgaan is niet duidelijk. Door te filmen hoopt het energiebedrijf beter te kunnen inschatten wanneer de windmolens uit kunnen. Dan nog het weer. Het droogt steeds verder op en er is kans op zon. Vanavond kan er nog een buitje vallen. Morgen een mix van zon en regen en wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 15 files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen Zaandam en Purmerend een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid een kwartier... A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging.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 More than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my it wise enough to say that I'm better off without you? Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow from the head until my toes. But somehow I don't really know all that I've been doing is without you. Is it you inside my head? That you inside who says that I'll become someone else?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 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een zaak over een onrechtmatige adoptie uit Sri Lanka over moet. Een vrouw die in 1992 geadopteerd was door een Nederlands stel... en zei dat dit niet goed was verlopen, stelde de staat aan voor aansprakelijk. Het, Hoge het gerechtshof in Den Haag stelde haar in het gelijk... maar de Hoge Raad oordeelt nu dat het hof niet alle omstandigheden heeft meegewogen. De Rijksoverheid denkt over het stoppen met Facebook. Aanleiding is advies van de autoriteit persoonsgegevens. De overheid heeft als richtlijn dat er alleen wordt samengewerkt met partijen die zich aan de privacyregels houden. Het moederbedrijf van Facebook is daarover niet duidelijk, staat in het advies. En in België is een oud-jeugdspeler van Sparta opgepakt. Die wordt verdacht van oplichting rond verzonnen voetbaltransfers.